omdat hij zijn volk heeft onderdrukt en uitgehongerd. Op de ring van Amsterdam is een automobilist bij een kettingbotsing gewond geraakt. In verband met het ongeluk op de A10 bij Osdorp werden enkele rijstroken een paar uur afgesloten, waardoor files ontstonden. Een automobilist die toch op een van de afgesloten rijstroken reed, werd aangehouden. Het weer vannacht in het noorden een paar buien. Verder is het droog, minimaal rond 4 graden. Overdag trekken vanuit het westen buien over met kans op windstoten en onweer.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 Toen agenten om legitimatie vroegen werden de actievoerders agressief en werden ze opgepakt. Volgens de politie deelden de moslims in het centrum van Antwerpen pamfletten uit en spraken ze voorbijgangers aan. Ze pleiten voor de invoering van de islamitische wetgeving. De groep Sharia voor Belgium verstoorde twee weken geleden in de Bali in Amsterdam een debat over de liberale islam. Frankrijk voert op 1 januari een belasting in op frisdranken met suiker of zoetstof. De maatregel is bedoeld om overgewicht tegen te gaan. Er waren bezwaren ingediend, maar het constitutionele hof heeft die van tafel geveegd. Volgens de critici is de cola-tax alleen bedoeld om de schatkist te spekken, omdat de maatregel ook geldt voor alle light frisdranken. De heffing bedraagt waarschijnlijk 2 eurocent per blikje en kan voor grote flessen oplopen tot 20 eurocent. Producenten bekijken nog of ze de belasting volledig doorberekenen aan de klanten. De New York Times heeft per ongeluk een e-mail gestuurd naar meer dan 8 miljoen mensen waarin ze een abonnement met korting wordt aangeboden. De geadresseerden zijn mensen die ooit hun mailadres aan de krant hebben gegeven. De bedoeling was dat de mail alleen naar een paar honderd mensen zou worden gestuurd die onlangs hun abonnement hadden opgezegd. Veel mensen reageerden op het aanbod, maar toen zei de krant via Twitter de mail zelf niet te hebben gestuurd. Later op de